Kasper Meijer met het NOS-journaal. Zo'n 30 kilometer ten noorden van Ameland is brand uitgebroken op een vrachtschip met bijna 3000 auto's aan boord. Vermoedelijk ontstond de brand in een elektrische auto. De 23 opvarenden van de Fremantle Highway zijn met een helikopter en een reddingsschip geëvacueerd. Een aantal van hen is gecontroleerd van boord gesprongen en daarna uit het water gehaald. Hoe het met de opvarenden gaat is niet bekend. Volgens de kustwacht ligt het schip schuin in het water... en wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat het zinkt. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland neemt vandaag weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor 6 van de 13 regio's code rood afgekondigd. Gisteren gold dat in twee regio's. Het waarschuwingsniveau voor Rodos wordt juist afgeschaald naar code geel. In Ecuador is de noodtoestand afgekondigd in gevangenissen. Sinds afgelopen weekend zijn bij rellen verspreid over het land minstens 31 gedetineerden gedood. Om de orde te herstellen is het leger ingezet. Ecuador kampt al langer met grote problemen in gevangenissen. Complexen zijn overvol en er komt veel bendegeweld voor. Ecuador is een knooppunt in de wereldwijde handel in cocaïne. De ingestelde noodtoestand geldt afhankelijk voor 60 dagen. Grote namen uit de Amerikaanse filmindustrie hebben steun betuigd aan hun stakende collega's. Op Times Square in hartje New York zijn acteursvakbonden bij elkaar gekomen. Om bijna twee weken staken acteurs omdat ze het niet eens zijn geworden met de grote studio's over hun werkomstandigheden en betalingen. Prominente namen als Jessica Chastain, Brian Cranston en Brendan Fraser hebben zich laten zien op het plein. De scriptschrijvers staken al maanden. De staking van acteurs in Hollywood is de grootste in ruim 40 jaar tijd. Het weer. Tot, tot het begin van de middag trekken pittige buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten.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 they were begging for more zee, Ford en Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Oh, oh. Hace rato tengo. Oh, oh. No es que sea poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo.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 De 23 opvarenden zijn geëvacueerd. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De kans op nieuwe bosbranden in Griekenland neemt vandaag weer toe. De Griekse autoriteiten hebben voor 6 van de 13 regio's code rood afgekondigd. Gisteren gold dat in twee regio's. Een jury in Brussel oordeelt dat zes van de tien verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 schuldig zijn aan terroristische moord. In september wordt bepaald welke straf de verdachten krijgen. Het weer. Tot het begin van de middag trekken pittige buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Daarna wordt het droog met steeds meer zon bij 19 tot 22 graden. Sta voor het raam los te gaan. Drink veel melk met een beetje koffie. Zie voor de deur de postman weer.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 Ja, Mattie is niet echt, hij laat het afweten. Er wordt geklopt op de deur, maar zegt ze wacht even. Want je, echt, ik kan het heel de dag eten. Martini, eh. Zij loeft die Firi, Eh, Schat, wat's de dealie, ey.